Hanneke van Zessen met het NOS Journaal. Een nieuw deel van de vulkaan op het Canarische eiland La Palma is ingestort, melden lokale media. Daarbij is lava meters hoog de lucht ingespuwd. De lava die nu uit de krater komt stroomt sneller en in grotere hoeveelheden dan eerder. De explosie gebeurde een paar uur nadat premier Sanchez zei dat zijn regering ruim 200 miljoen euro vrijmaakt... om het eiland te helpen herstellen van de vulkaanuitbarsting. Het lek in de oliepijplijn voor de kust van Californië is gedicht. Dat zei de eigenaar van het bedrijf dat de pijp beheert op een persconferentie. Er is inmiddels wel ruim een half miljoen liter ruwe olie in Zeebeland, omgerekend zo'n 3000 vaten. De olie drijft over een gebied van ruim 33 vierkante kilometer. Californië gaat ervan uit dat de stranden de komende weken of zelfs maanden gesloten blijven. Er zijn op verschillende plekken op het strand dode vissen en vogels aangespoeld. Bij een bomaanslag in de buurt van een moskee in Kabul zijn zeker vijf doden gevallen, melden de Taliban. Het is onbekend wie er achter de aanslag zit, maar vermoedelijk gaat het om terreurgroep Islamitische Staat. In de moskee was op het moment van de aanslag een herdenkingsdienst bezig toen de bom ontplofte. Meer dan 300 politici en wereldleiders investeren in belastingparadijzen... waar ze mogelijk belasting ontwijken. Blijkt uit gelekte documenten naar onderzoeksjournalisten. Internationaal worden door overheden juist initiatieven genomen om belastingontwijking aan te pakken. In die zogenoemde Pandora Papers worden onder meer de premier van Tsjechië... de presidenten van Oekraïne, Kenia en Ecuador genoemd... als personen die actief zijn in belastingparadijzen. Het weer koelt vannacht af naar 9 graden. Vanmorgen op de meeste plekken droog. Alleen langs de kust wat buien met kans op onweer. Het wordt tussen de 15 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort. is Zin in ZFM. Met nu de nacht. see. For I'm the type of boy who is always on the road.